Esta es la leyenda de Sanadu. een prachtige herinnering. Dave D, Dozy, Mickey, tips. Xana Do natuurlijk. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Blijf bij me tot 12 uur hier bij GoFM, want ik heb heerlijke muziek voor je. Lekker een beetje uptempo. De rust is voorbij hier. <laughs> ja, terecht ook. Want we mogen wel eh, actief worden. Hoewel de temperaturen misschien dat niet helemaal toelaten. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Hoewel dat nu nog redelijk te doen is hoor. Maar later op de dag wordt het toch wel een graad of 30. Dus eh, het is wel een smeer weer vandaag. Goed, mooie herinneringen. Die komen er ook aan hier het komende uurtje. Mooie herinneringen aan Smokey Robinson. still ik was eh, blij dat ik dit nummer weer op de playlist eh, zag staan vanochtend. Viola Wills, If You Could Read My Mind. Lekker, ja. Ontspannen en toch eh, opwekkend. Verder Smokey Robinson en The Miracles, Tears of a Clown. Ja, een droevig lied zou je kunnen zeggen. Hoewel, een lekker soulnummer van heel lang geleden. Ehm, ik wil je even wijzen op onze website www.go-rtv.nl. Daar vind je het nieuws uit heel Zeeuws-Vlaanderen bij elkaar. Dus kijk niet verder. Kijk daar zou ik bijna zeggen. En ik vind twee zomerse berichten toch wel belangrijk om even aan je te melden. Bijvoorbeeld waarom laten mensen hun afval zomaar achter op het strand? Of gewoon in de Braakman, gewoon daar. Of eh, ergens anders aan een recreatieplas of een recreatieruimte. Nou ja, de antwoorden vind je op onze website. En slimme zonnebrandpalen geplaatst bij Bad. En dat is natuurlijk goed voor de badgasten. Voor de komende dagen. Een aanrader zou je kunnen zeggen. Je vindt het allemaal op onze website. www.go-rtv.nl Zoals gezegd, de nieuwsite van Zeeuws-Vlaanderen.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 so don't misschien is eh, de zondagmorgen niet zo geschikt om te dansen. Maar ja, je weet het maar nooit. Als je een goede bui hebt, moet je dat gewoon kunnen doen natuurlijk. Hè? Zo rond de ontbijttafel of de vroege brunchtafel. Lekker. Justin Timberlake hier in de show met Can't Stop the Feeling en eh, Roots Syndicator voor met Mockingbird. Straks een eh, reportage van Jeroen van Gent. Ja, want hij is ook vandaag weer van de partij. En eh, hij stelde u een eh, hele belangrijke vraag. Wie kent u nou het beste? Maar die vraag kun je natuurlijk twee richtingen op ja, beantwoorden. Wie kent u nou het beste? Of wie kent u nou het beste? Ja, ingewikkelde vraag. De antwoorden hoor je straks. gezellig. dames, damesbakkera, echt zo'n uh, uit 1977. Dat dan weer wel, hè? Lang geleden. Yes, sir, I can boogie. <laughs> het zag er als uh, act niet uit, maar het was wel gezellig. Diane Ross en de Supremes ervoor met You Can't Hurry Love. Nou, dat is een eh, waarheid als een koe, hè? Ehm, oh kijk even naar de klok. Het is tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ehm, zijn vraag is, wie kunt u nou het beste, of kent u nou het beste? Zo is het eigenlijk, hè? Je kunt mijn rug op, ja. Nou, dat is wel heel Rotterdam, zou je kunnen zeggen. Familie, bekenden, u kent ze wel zo'n beetje eigenlijk allemaal. Eh, maar wie kent u nou als geen ander? Je kunt hiermee twee richtingen opdenken, dus... En we zijn ook benieuwd of dat in het vraaggesprek gebeurt. Welke persoon kent uw persoon eigenlijk van haver tot gort? Goeie vraag hè? Jeroen Vergent Gent toog met de blauwe microfoon de straat op en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Er is vast een persoon die u van haver tot gort kent. Mijn vriend. Maar ook mijn dochter. Moeilijk. Hm, ja. Misschien eh, mezelf, hoop ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb hier verder geen antwoord. Ja, ik zit in eerste instantie te denken aan mijn moeder. Maar dat zal ze nu niet meer kunnen verwoorden, want ze is ontzettend dement. Ah. Maar ik denk wel dat ze, mocht ze kunnen spreken, en dat gaat niet meer gebeuren, dan kan, kent zij mij het beste. Ja. ja. Dus dat is dan het antwoord op mijn vraag. Moeder, ja, ja, natuurlijk, ja. Ze is 94, dus ongelooflijk natuurlijk. Dus, en ze kent mij al 68 jaar, want ik ben 68. Geweldig, ja. inderdaad. Iemand die mij als beste kent. Ja. ja. Mijn moeder. Ja. Ja. Toch wel, hè? Toch wel, ja. Ja, absoluut. En ja, waar zit hem dat in? Hoe merkt u dat? <laughs> ja, daar hoef ik niet zo heel veel aan uit te leggen. Die snapt heel veel wel. Oh ja. En eh, dan is een half woord soms genoeg. Ja. En ze kent me het langst, hè? Ja. <laughs> Misschien zelfs wel zonder woorden. Precies. Eén blik. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Vaak al genoeg. Ehm, ik denk mijn broer. Ja? Ja. En, en, en eh, hoe merkt u dat? Hoe merk ik dat? Nou ja, om, wij kunnen lezen en schrijven met elkaar. We, hoeven, hebben vaak niet eens woorden nodig om eh, van elkaar te begrijpen wat we bedoelen. Dus als je ook één blik is vaak genoeg. Oh, wow. Ja. En heeft u daar nou iets aan dan? Is dat eh, belangrijk of nuttig? Ehm, nou, dat geeft dat is wel een fijn gevoel, ja. ja. Dat je weinig woorden nodig hebt om elkaar te begrijpen. Ja. Wie kent u nou als het beste? Wie is nou de persoon die u heel goed kent? vriendinnen. Toch ook wel. Ja? Ja? En mijn man. Daar ben ik al 53 jaar mee getrouwd. Dus eh, ja, die kennen wij wel. Dat is echt lezen en schrijven met elkaar? Ja. waar, zit hem dan nou in? Gaat dat nou vanzelf? Of, ja. Eigenlijk gaat het gewoon vanzelf. Je hebt ook wel eens wat natuurlijk. Ja. Wie kent u het beste? Wie kent u het beste? Uh, ik denk mijn oudste zoon. Ja? Ja, dat denk ik. Ja. Uw zoon. Dus dat betekent dat u een hele goede relatie heeft met uw zoon? Uh, ja, dat is een beetje typisch. Dat, zijn, dat is wel jammer. We hebben twee zoons en dat klikt niet zo erg. Hmm. de ene gaat alles voor de wind. En de andere heeft erg veel tegenslagen. En op een of andere manier hebben ze ook een hele andere kijk op het leven. Dus dat is wel jammer, want dat wil je natuurlijk graag anders hebben. Ja. Maar het is niet altijd zo, ja. ja. En, die, en, die, en die andere kent u minder, uw persoonlijkheid? Nou, die is, die, die is wat oppervlakkiger. Die oudste zoon van mij, die is, verdiept zich daar ietsje meer in, denk ik dan. Dat denk ik. Ja. Ik zou het altijd kunnen vragen Vaak is dat familie. Ja, mijn, eh, mijn man, ik ben al 30 jaar met dezelfde man en die kan mij wel goed doorgronden. En ik heb een zoon van 19, die is van de jongere generatie. Ja, die kan mij ook wel goed doorgronden. Misschien soms nog wel beter dan mijn man. Waar merkt u het aan? Nou, als ik eh, bijvoorbeeld niet lekker in mijn vel zit en ik. Eh, ik zeg A, maar ik bedoel B, dan pakken ze die A, de, pakken ze die B op. Ja, ja, ja. ja? ja? Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. een beetje tempo met het goede doel. Eenvoud. Een van de laatste stukjes uit dit prachtige lied is wel een beetje van toepassing. Als de prijs is tegen, krijg je een vragenuitval. Dat is ongeveer de strekking van eh, het geweldige lied hier bij GoFM. Howard Jones hoorde je ervoor met Like to Know You Well. Ehm, oh ja, wat wilde ik je nog vertellen? Um, ik had het zo opgeschreven en ik wilde het vertellen na het interview van Jeroen eh, ja, Jeroen Komende zaterdag eh, vertoeft hij op de Noordstraat in Terneuzen. Dus mocht je een man tegenkomen met een blauwe microfoon en hij wil je vragen stellen over wat jou zo al bezighoudt. Antwoord dan vriendelijk met een goed antwoord en wijs hem niet af. Dus komende zaterdag in de Noordstraat kun je zomaar Jeroen van Gent eh, tegenkomen met zijn blauwe microfoon. En jouw antwoorden komen natuurlijk dan terecht hier bij Go

meditation, cause I got to get myself a girl. Whoa, I've got to get myself a girl. Blind date. Blind date, I only hope that you'll be impressed. Blind date. Blind date, I better put on my Sunday best. Do you think she'll be a lady? I'm not the kind you like at first sight. I think I must be going crazy. Lily Small, ze was inderdaad heel klein. Ik geloof 1,51 meter of zoiets. Maar wel een geluid als een dijk hoor. My Lollipop. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, een One Hit Wonder, zo heet dat. Eh, Ginger en Blind Date. Jeroen Vergent SMS me net van... Eh, je hebt het alleen maar over mij, maar eh, jij bent ook op de Noordstraat volgende week zaterdag... om mee te helpen met de interviews. op straat. Maar ja, ik mag alleen maar zijn uh, ja, recorder <laughs> vasthouden. Dus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 dichterbij. Dit moet een delirium zijn, want die zuster. ben jij. Dit is het noodgeval. Ach, wat een geweldige muziek van Goldband. Noodgeval. Ja, die Milo Driessen schitterde de afgelopen week mooi in eh, De Slimste Mens. Ja, het deed niet eh, slecht, deze stucador. Ja, hij zei het ook nog in de show, geloof ik, daar zo. Hè? Tijdens de slimste mens dat hij eh, wel even goed kan stukken. Want dat deed hij al tien jaar. Mooie muziek hier bij uh, eh, GoFam. Tuurlijk. En America hoorde je ervoor met Sister Golden Hair. Het is einde van de show. Oh, wat is de tijd snel gegaan? Och, allemachtig. En ik heb nog zoveel moois op de plank liggen hier. Mm. Nee, weet je wat? Ik bewaar dat tot volgende week. Zullen we het zo afspreken? En dan ben jij er weer bij. Maken we het weer heel hartstikke gezellig hier bij GoFM. En hebben wij leuke onderwerpen en weer prachtige muziek. Dus... Weet je wat, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest. Ik ga genieten van de mooie dag. En misschien jij ook wel in je tuin of eh, iets anders. En eh, nou ja, dan ontmoeten we elkaar vanzelf wel weer uh, na verloop van tijd. Dus volgende week zondag hier bij CoFM. Tot besluit van de show Queen en Killer Queen. Tot volgende week. She keeps in a pretty cabinet. Anthony cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take.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 of action, temporarily out of class, you absolutely right.